7 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal tegen de Nederlandse staat. Ze vinden dat de nieuwe regels voor het verhoren van verdachten... in strijd zijn met Europese regelgeving. Advocaten mogen vanaf 1 maart bij politieverhoren aanwezig zijn... maar ze mogen niets tijdens het verhoor zeggen. Verder vinden de advocaten de vergoeding van maximaal 150 euro voor verhoorbijstand veel te weinig. De Turkse president Erdogan heeft de bomaanslag in Ankara van gisteravond sterk veroordeeld. Bij de aanslag kwamen 28 mensen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. De bom ontplofte bij een bus met militairen die stond te wachten voor een stoplicht. President Erdogan zei dat de aanslag alle morele en menselijke grenzen overschrijdt. Toyota roept wereldwijd bijna 3 miljoen SUV's terug omdat er een probleem kan zijn met de veiligheidsgordels. Die kunnen bij een ongeluk worden doorgesneden door een metalen onderdeel van de stoelen. In Europa gaat het om 625.000 auto's. Of er ook auto's in Nederland worden teruggeroepen kan Toyota niet zeggen. Ook weet de producent niet of er mensen gewond zijn geraakt of zijn overleden door het mankement. Op de oostelijke handelskade in Amsterdam is gisteravond een man doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. De man werd gisteravond meerdere keren beschoten. Inmiddels weet de politie wie het slachtoffer is. Maar een woordvoerder wil nog niet zeggen of de man een bekende van de politie was. De daders zijn naar de schietpartij gevlucht. Zeeland krijgt een officier van justitie die zich volledig gaat richten op de georganiseerde misdaad. Dat meldt Omroep Zeeland. De focus komt te liggen op de Zeeuwse havens om onder meer drugsmokkel aan te pakken. De afgelopen jaren zijn daar al tonnen harddrugs onderschept. Het weer, lokaal kan het nog een beetje vriezen en vooral in het noordoosten is er kans op mist. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag valt er regen of wat natte sneeuw. Het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 2 kilometer. A6 richting Muiden bij Muidenberg 9 kilometer, vertraging een kwartier.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 She put me through. This is why I just can't get it with you. Thought that she was the one for me. Till I found out she was on her creep. Ooh. I look at you, wouldn't believe all of the things she put me through.